Mijn Sari Marijs is zo ver van mijn hart, maar ik hoop om haar weer te zien. Zij hebt in die wijk van die mooie rivier gewoond, nog voor die oorlog het begin. O, breng mij terug naar jouw Transvaal, daar waar mijn Sari woont. Daaronder in die milies weet groen door een boom, daar woont Sari Marijn. Daaronder in die was zo bang dat die kakkies mij zo bang en we Odyssee wegstuur. Toen vlug ik naar die kant van die Tappingtonse zand, daaronder langs die grote rivier. Oh, breng mij terug naar die Transvaal, daar waar mijn woont. Daaronder in die milies groen door groendoring woont, daar woont mijn Marijn. Daaronder in die milies groen door groendoring boom. daar woont mijn Marijn. Daaronder in die lilies ben je groen door uw mond. Daar woont